De dagen en een voorspoedige start. Dichter Hark met het woningbouwvereniging Laurentius... hoeft de voormalig directeur Financiën geen loon te betalen. De rechtbank in Breda vindt dat de bestuurder in oktober terecht ontslagen is... omdat hij medewerkers heeft geïntimideerd. Bij Laurentius liep een onderzoek naar de financiële gang van zaken bij de corporatie. De directeur zou medewerkers onder druk hebben gezet... om bepaalde zaken wel of juist niet tegen de onderzoekers te zeggen. Laurentius staat onder verscherpt toezicht... omdat de algemeen directeur wordt verdacht van oplichting woningbouwvereniging heeft ernstige financiële problemen. In Amsterdam hebben programmamakers en regisseurs actie gevoerd voor het behoud van het Mediafonds. Tegen de ramen van het gebouw aan de Herengracht waren gele actieposters geplakt met de leus handen af van het Mediafonds. De actievoerders willen het fonds behouden. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de ring A10 tussen Geuzenveld en Westpoort 2 kilometer.